Sit van der Linde met het NOS-journaal. De coronatestcapaciteit had in april al flink omhoog gekund... maar het ministerie van Volksgezondheid liet die kans lopen... blijkt uit een reconstructie van NRC. Het ministerie vertrouwde op de capaciteit van ziekenhuislabs. Pas half augustus werd er toch extra testcapaciteit ingekocht. Door het laten schakelen werd er wekenlang te weinig getest. Ook in Wisconsin en Arizona is Joe Biden officieel tot winnaar van de verkiezingen verklaard. President Trump zegt de uitslag aan te vechten. Volgens hem is er grootschalige fraude gepleegd, maar daar heeft hij geen bewijs voor geleverd. Landelijke richtlijnen zijn niet nodig om drukte in de winkelstraten tegen te gaan. De veiligheidsregio's hebben met minister Grapperhaus gesproken over het spreiden van winkelpubliek. En de conclusie is dat burgemeesters al genoeg armslag hebben om lokaal op te treden. Bijvoorbeeld door winkels te sluiten. De ontbossing in Brazilië is op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. 11.000 vierkante kilometer regenwoud moest eraan geloven, zegt het ruimteagentschap. Volgens onderzoekers en milieuactivisten is dat een direct gevolg van het beleid van president Bolsonaro. Hij riep op tot exploitatie van het regenwoud. Op Curaçao worden strengere coronamaatregelen genomen. Ze gaan vandaag in en gelden voor drie weken. Restaurants mogen alleen nog eten bezorgen of laten afhalen. Ook wordt het voor horecagelegenheden verboden om alcohol te verkopen en gaan alle casino's dicht. De laatste tijd neemt het aantal besmettingen op Curaçao weer toe. En Martien Meiland heeft de Lode Leeuw voor meest irritante BN'er in een reclamespotje gewonnen. Dat is bekendgemaakt in het consumentenprogramma Radar. Snoepproducent Haribo kreeg de Lode Leeuw voor meest irritante reclame van het jaar. En het weer nog. De ochtend begint met een aantal buien, lokaal ook met hagel. Later op de dag vaker droog en ruimte voor de zon. Er staat flink wat wind, vooral aan de kust. Het wordt zo'n 7 tot 10 graden.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 Maar het ministerie bedankte voor het aanbod. De ontbossing in Brazilië is op het hoogste niveau in 12 jaar tijd. Volgens onderzoekers is dat een direct gevolg van het beleid van president Bolsonaro... die opriep tot exploitatie van het regenwoud. En ook in Wisconsin en Arizona is Joe Biden officieel de winnaar van de presidentsverkiezingen. Trump gaat de uitslag aanvechten. Volgens hem is er grootschalige fraude gepleegd, maar daar heeft hij geen bewijs voor geleverd. En het weer nog. De ochtend begint met regen. Later op de dag wordt het 7 tot 10 graden. I feel filter how I feel. I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I forget about them. I wonder, I wonder, yeah. Right before I close my eyes, the only thing that's time Then dreaming that you feel it I wonder what it's like to be loved by you Yeah I wonder what it's like I wonder what it's like to be loved by Why am I so afraid of saying something wrong I never said I was a saint I wonder when I cry into my hands.